Wij gaan dat betalen, gaan ze bestellen. En als je daar niet uitkomt, we hebben ook een hulplijn, die starten we vandaag, ventilatiehulp.nl. Kan je dat eh, eh, nummer bellen, krijg je hulp. En er kan ook een team, een spoeddienst van deskundigen naar jou toe komen om op jouw school ook echt meteen acute hulp te verlenen. Goede ventilatie is belangrijk omdat het coronavirus zich dan minder makkelijk verspreidt. De leider van terreurgroep IS is vannacht in Syrië omgekomen. Hij blies zichzelf op bij een aanval van Amerikaanse militairen, zegt president Biden. With no regard to the lives of his own family or others in the building, he chose to blow himself up, not just the vest, but to blow up that third floor. Rather than face justice for the crimes he has committed. Bij de ontploffing zijn ook zijn vrouw en kinderen omgekomen. ZZP'ers kunnen vanaf nu makkelijker hun adres en telefoonnummer laten afschermen. Nu zijn die via Google makkelijk te vinden en kun je dus thuis worden opgezocht. Om je privégegevens weg te laten halen moest je met bewijzen komen van bedreigingen. Maar de Kamer van Koophandel zegt dat ze dat willen veranderen. Na Amsterdam gaat nu ook Rotterdam iets doen tegen magazijnen van flitsbezorgers. De darkstores, zoals ze heten, zijn buurtbewoners een doorn in het oog. Geluidsoverlast, verkeershinder en het is ook gewoon lelijk. Al is niet iedereen tegen de flitsbezorgers. Ja, tot 8 uur zijn natuurlijk de supermarkten open. En we willen toch nog wel een extra biertje halen af en toe. Dus dan eh, laten we het wel eens bezorgen. En we wonen hier heel dichtbij. Dus het is echt eh, met twee minuten is het er. Dus dat is wel ideaal. Dus ik vind het top. Er komen voorlopig geen nieuwe flitsbezorgmagazijnen bij in Rotterdam. Het weer wordt op steeds meer plekken droog. Morgen begint ook droog, maar smiddags flinke buien met kans op hagel en onweer. Er staat dan ook flink veel wind en het wordt een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nog altijd file op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht bij de Leidse Rijntunnel.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 In alle klaslokalen op basis- en middelbare scholen komt een CO2-meter. Op die manier kan de leraar zien of tussen de lessen door de ramen tegen elkaar moeten worden opengezet. Op veel scholen is te weinig frisse lucht. Ziekenhuizen die kankerpatiënten behandelen inventariseren hoeveel radioactief materiaal ze nog hebben nu de kernreactor in Petten stil ligt. De komende weken kan er een tekort ontstaan, zegt het Antonie van Leeuwenhoek in Amsterdam. De leider van IS, Abu Ibrahim al-Hashimi, kwam afgelopen nacht om het leven toen hij zijn bomvest tot ontploffing bracht. Dat zei president Biden op een persconferentie.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 So oh, I'm gonna put my time in. I won't stop until the angels sing. Jump in, I wanna be free. Come south of the border with me. free. Come south of the border with me. Ooh, baby. Dolls. I know you like me. I know you like me. I know you And in the back of your mind, I know you should be on with me. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a sugar from seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est Beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé. Dire que plein d'autres y ont déjà pensé. Mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité. Mais faut bien changer les idées. Pas trop quand même. Sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête. C'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi, justement réfléchir. C'est bien le problème avec toi.